Dijkers met het NOS Journaal. Op de kerstmarkt in Maastricht is de afgelopen avond een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de aanslag in het Duitse Maagdenburg. Tijdens de minuut stilte ging de verlichting en de muziek uit... en ook werd het reuzenrad stilgezet. Bij de aanslag vielen vrijdag vijf doden en raakten zo'n 200 mensen gewond. Ook in Maagdenburg zelf werd stilgestaan bij de slachtoffers. In de Dom was een herdenkingsdienst. Ook liepen rechtsextremisten een mars door de stad om te demonstreren tegen migratie. Ze liepen onder meer op tot deportaties. In Rotterdam is een man gevonden met een schotwond in zijn hoofd. Het gaat politie om een man van 63. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De politie vond ook kogelhulsen op de plek waar de man werd gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat er zich daar precies heeft afgespeeld. De eredivisiewedstrijd tussen Heracles en FC Groningen is in de slotfase stilgelegd. Een supporter van FC Groningen viel uit het uitvak in het stadion in Almelo naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Daarna braken er vechtpartijen uit. Vanwege de veiligheid besloten de KNVB en de politie om het laatste kwartier niet meer uit te spelen. Het stond op dat moment 1-1. De renovatie van de Heinenoordtunnel tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is na bijna twee jaar klaar. Door het onderhoud was de tunnel in de A29 het afgelopen jaar meerdere keren afgesloten geweest. Gisteravond was de laatste keer. Er is onder meer nieuw asfalt neergelegd. En ook kreeg de tunnel nieuwe verlichting, matrixborden en camera's. Het weer, het is bewolkt en hier en daar valt nog een enkele bui.